Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat zo'n 250 miljoen euro investeren in kernenergie. Die investering moet het land helpen bij de ambitie om rond 2050 klimaatneutraal te zijn. Met het geld moet zogenoemde kleine modulaire kernreactoren worden gebouwd. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. Motorenbouwer Rolls-Royce gaat die reactoren bouwen... De eerste moet in 2030 klaar zijn. De Britse regering zegt dat met de mini-reactoren groene energie kan worden aangeboden... en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen. In twee weken tijd zijn in Nederland bijna een kwart miljoen pluimveedieren gedood vanwege vogelgriep. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren zijn besmet. De afgelopen dag werden bij een bedrijf in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd. Vorig jaar werd daar ook al vogelgriep vastgesteld. Om de impact van vogelgriep te beperken is het volgens experts nodig om het aantal BV-bedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag te brengen. Door een snel stijgend aantal coronabesmettingen kunnen verpleeghuizen niet maanden wachten op een boosterprik tegen het virus. De extra prik moet, als het even kan, nog deze maand gezet worden... zeggen zorgbestuurders in nieuwzuur. De missionair minister De Jonge zegt te kijken of de boosterprik vervroegd kan worden. De Deense regering wil de coronapas opnieuw invoeren vanwege het oplopend aantal besmettingen. Begin september werden vanwege het lage aantal besmettingen al maatregelen opgeheven. Maar inmiddels zijn er dagelijks weer ongeveer 2000 besmettingen in Denemarken. Het weer vannacht helder en lokaal kans op mist. In het zuidoosten kan de temperatuur uitkomen rond het vriespunt.